Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het RIVM en de Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwen voor het gecombineerd gebruiken van medicijnen en kruidenpreparaten. Sommige combinaties kunnen zelfs riskant zijn. Steeds meer mensen gebruiken kruiden als voedingssupplement, maar in sommige gevallen is dat niet verstandig. Als voorbeeld wordt genoemd het gebruiken van Sint-Janskruid door kankerpatiënten, omdat het de werking van chemotherapie kan afremmen. GroenLinks wil minimaal 1500 nieuwe windmolens langs de snelweg. Dat is de beste plek omdat het landschap daar toch al is aangetast. De mensen die er wonen hebben er amper last van, volgens GroenLinks. Plekken waar de snelweg door dorpen, steden, natuurgebieden of bijzondere landschappen loopt, moeten worden ontzien. De windmolens zouden aan ongeveer 3 miljoen huishoudens elektriciteit moeten leveren. Een agent in Burger is in Amsterdam mishandeld door drie jonge mannen. Volgens de Telegraaf gaat het om drie jeugdspelers van Ajax. De drie Amsterdammers van 18 en 19 jaar trokken gistermiddag de vrouw na een verkeersincident uit haar auto. Ze mishandelden haar en gingen er vandoor. De vrouw liep onder meer schouderletsel op. De politie begon meteen met een burgernetactie. Daardoor konden de verdachten kort na de mishandeling worden aangehouden. Veel automobilisten gaan slaperig de weg op. Ze denken dat ze wel wakker worden als ze hun raam open doen, de muziek hard zetten of praten met hun passagier. De Telegraaf meldt dat op basis van een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek. Daaraan deden 1500 mensen mee. Een op de 10 automobilisten zegt soms zo slaperig te zijn dat rijden eigenlijk niet verantwoord is. Volgens de vereniging is vermoeidheid een belangrijke oorzaak van eenzijdige verkeersongelukken. Het weer, de dag begint fris en vrij helder, maar vanuit het noordoosten drijven wolkenvelden het land in. De zon schijnt ook geregeld vandaag, vooral in het zuiden. Bij een toenemende oostenwind wordt het 6 in het noorden tot 9 graden in het zuiden van het land.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 Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be? Hij is een klein beetje te vergelijken met Michael Bublé. Hij heeft net een klein beetje andere opvatting van, eh, van zingen. Maar in ieder geval ook eh, een hele warme, uh, mooie Groener stem. Want Groener, zo heten de mensen die dit repertoire te gehoor brengen. we hebben net al Kenny G gedraaid als, als, als saxofonist. we hebben nog niet genoten van het hemdorgel En dat kan je eigenlijk kun je eigenlijk nauwelijks omheen als je Jimmy Smith draait. Want dat is wel zo'n fenomeen op het, eh, op het En eh, omdat het zonnetje schijnt heb ik gekozen voor The Sunny Side of the Streets. Jimmy Smith. Side of the Street. Stella die liep ook eh, in het zonnetje vanmorgen. Maar vannacht was ze alleen te zien bij Starlight. Stella bij Starlight, dus Miles Davis. luisteraars eh, ook nog maar eens wat draaien van mijn eigen zoon Sven. Dit is zijn eh, persoonlijke vertolking van het mooie nummer George on My Mind. Sven Duif, tegenwoordig treedt hij op onder de naam Sven Davis. En dat is omdat hij eigenlijk eh, een grote wens heeft om internationaal te gaan. Sven Davis met George on My Mind. just an old sweet song Keeps that Georgia on my mind On my mind I said Georgia Oh, Georgia A song of you sounds as sweet and clear As moonlight through the pines Other arms reach out to me Other eyes smile tenderly just an old sweet song keeps Georgia on.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 That's the time that's the time you miss him most of all. That's the time you miss him most. of the Morning. Piet Noordijk, Louis van Dijk en Burton, die hoorde u. Don't Get Around Much Anymore wordt wel op een hele speciale manier gezongen door Shelby Lynn. Een Amerikaanse vocaliste die ook eh, heel mooie nummers van Dusty Springfield onder andere op een album heeft gezet. Don't Get Around Much Anymore. We gaan ervan genieten. naast jazzy ook een beetje country-achtig. Miss Saturday dance Heard they crowd at the floor I couldn't bear it without you Don't get around much anymore I thought I'd visit the club Got as far as the door me about Don't get around much anymore. i different without you. Don't get along. around much anymore. Ja, luisteraars, ik eh, speel het normaal nooit op zondag... tenzij Dizzy Gillespie daarom vraagt. Samen met Manos eh, Hadridakis. Nou, wat een moeilijke naam. Never on a Sunday. Dizzy Gillespie, Never on a Sunday. Dat geldt niet voor Erik Timmermans, Never on a Sunday... want die is eh, altijd actief als het om eh, concerten in de krocht gaat. Erik, goedemiddag. Goedemiddag, lekkere muziek man, godverdee. <laughs> ja, Dizzy Gillespie. Ik denk, nou, die kies ja. ik speciaal voor jou uit. Maar vanmiddag... Ja, ja, ja nee, dat, dat, dat het James Last wordt, dat, eh, dat ik. <laughs> Niet was, dat hoorde ik, <laughs> Nee, maar ik heb ook zo enorm genoten van het concert met jou met uh, Frits Landersbergen. Eh, ja, Ja, fantastisch. Wat een fenomeen is dat, zeg. Enorm. Landersbergen, ja, ja, dat is, het dat is, ja, natuurlijk. Frits, dat weet iedereen ook wel. Maar het is wel leuk om het weer eens hier vissen te zien. Kijk, dat is een beetje het probleem. Iedereen die in Nederland telefoon gaat spelen heeft wel een enorm probleem. Want er is namelijk Frits Landersbergen. <laughs> en Fritz heeft gewoon heel lang niets. Ja, dat klinkt heel lullig, maar dat is wel zo. Dus ja, echt ja. Uniek, En hij weet het ook wel een beetje leuk te brengen. Eh, iedereen is er altijd even van gediend. Ik vind het super superleuk dat hij dan wel een beetje een, eh, een, een, eh, sfeer weet te creëren... waardoor mensen ook nog eens een beetje beginnen te lachen. Dat daar ook altijd van. Maar wat geweldig voor jou om daarmee te kunnen werken. Met Fritz. Ja, nou. Oh, ja. Nou ja, kijk, dat, klinkt klinkt misschien... Eh, ja, zeker. Ik, ik werk nu al 30 jaar met die jongen. Ja. En het blijft een feest, altijd. Kijk, dat soort muzikanten is natuurlijk gewoon toch, weet je. Dat, dit dat, alles klopt. Ja. Uh, muzikaal gezien en, en, en eh, ja, beter, veel beter dan dit is er gewoon niet. Dat, dat, in, in Nederland althans, bij het buitenland wil ik niet, niet over spreken. Maar in, het, is, het, is ook, ja, het is een leuke man om mee te werken, al 30 jaar. Het is veel nooit. Maar dat geldt ook niet bijzonder voor de, voor de man die achter de toetsen zat de man waar jij met eh, bijvoorbeeld de kerstdagen ook altijd muziek maakte. Ja, zeker. ken ik we kennen elkaar ook al, al, al jaren. god, je komt beleefd dat je over dat soort aantal ga spreken, ik, ik, ken hem ook al 30 jaar. Ja. En eh, ik heb toch, ik ben met hem, ik ken hem eigenlijk uit de tijd dat ik met, uh, in het combo van Tineke Schouten zat. Dat is eind jaren 80 geweest. Ja, daar was hij de orkestleider. En eigenlijk hebben we elkaar nooit meer losgelaten. Ja, soms zien we elkaar wat vaker dan, dan, in bepaalde jaren zien we elkaar wat minder, omdat we dan bepaalde projecten doen waar we druk mee bezig zijn. Maar eh, de laatste jaren ben ik heel actief met Jean-Louis, maar we hebben eigenlijk elkaar in die 30 jaar nooit echt losgelaten. Jean-Louis van Dam heet hij, hè? is die Louis van Dam. Hij is vanmiddag ook. Die, jongen, die, eh, dit is een alleskunner. Het, het leuke is dat ik eh, inderdaad met hem de kerstdiner doe bij de Bokkendorens. Maar ik speel ook met hem in, eh, in, een, in, in een discoband... waarin we gewoon jaren 70, jaren 80 disco classic spelen. Ongelooflijk. Nou, dus je kunt hem vragen om ja. André Vrolijk te begeleiden op accordeon. hij, heeft, hij, is de kleinzoon van, van Koen van Oorschouw. Dus hij heeft ook echt een hele brede achter de beroemde accordeonist vroeger bij Toon Hermans. En het is een jongen met een hele brede achtergrond. Ja, maar ook de veel wil dus om van alles te, eh, te spelen. Hè? Want er zijn natuurlijk ook muzikanten die... graag. Ja, ja, ja. Zijn, Tineke Schouten, dat zegt, dat zegt wel iets natuurlijk. Als je daar natuurlijk eh, je ervaring eh, mee opdoet. Uh, maar dan jazzmuziek. Ja, nou ja, waarom niet? Kijk, ik bedoel, het is natuurlijk eh, onzin om te denken dat, als je jazzmuzikant bent, dat je alleen maar jazz loopt te spelen. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat, is wel een beetje bij, voor een hoop mensen geld dat. Ja. En daar bedoel ik helemaal niks negatiefs over. Ik bedoel, ja, dat geeft allemaal niet. Maar uh, en ik zitten wat dat altijd erg op één lijn. We vinden alles eigenlijk wel leuk. Ja. We, zelfs de laatste baas van Nick Harder, als je dat iets zegt, dat is een Amsterdamse volkszanger. Die heeft een ode gebracht aan, aan Willy Alberti. Ja. Nou, het is gewoon, kijk, het is een cliché van hier in Tokio, maar het is wel waar. Er zijn twee soorten muziek goede en slechte. En het maakt helemaal niet zoveel uit wat voor stijl je nou speelt, weet je wel. Ik vind het gewoon ook leuk om, eh, om, om wat dat betreft zit Jan erg op eh, en ik erg op één lijn. Dat we echt eigenlijk alles wel leuk vinden. En, en vanmiddag is hij er ook. Ja, en vanmiddag in de krocht een hele beroemde bassist ook. <laughs> Ja, wereldberoemd. De wereldberoemd rijwagen, ja. <laughs> Nee, maar uh, Erik, uh, Deborah G. Carter. Dat, dat, eh, ik heb net al ja, even iets van haar gedraaid. Ik ga zo, nadat ik met jou gesproken heb, nog wat van haar draaien. Wat kunnen de mensen vanmiddag allemaal verwachten? Ja, een hele goede zangeres. Het is een, tante geboren in Hawaii, uh, opgegroeid in Amerika, woont hier al een tijdje hoor in Nederland. Het is eh, een, een, vrouw met een hele natuurlijke swing, met een hele natuurlijke manier van zingen. als je wat had horen hebt, dan is dat ook kunnen horen. Eh, het is ook nog eens een buitengewoon lief mens. Dat heb ik ook altijd meegenomen. Maar het is iemand die heeft de zaakjes voor elkaar. Ik bedoel, heeft repertoire, het heeft ze allemaal voorbereid. dingen die we kennen, het hoofd spelen bij het hoofd, die we niet aan het hoofd kennen, heeft heeft een prachtig van die ook zo kunnen lezen. Ja. Het is een echte pro, maar ze heeft met name, ik vind haar gek, ik heb er eh, wel vaker met gespeeld. Ze heeft een hele natuurlijke manier van zingen. Ja. En het is, het is een, een, een, een ja, wat die Amerikanen vaak hebben, weet je wel. Ze zijn opgegroeid met die muziek en dat hoor je toch echt wel. En dat, eh, ja, dat wordt gewoon feest vanmiddag. En wat ze kunnen verwachten is gewoon, gewoon het, het, het, het, haar repertoire. Ze zal wat eigen stukken meenemen. Ze zal wat eh, liedjes zingen uit het American songboek. Ja. Maar het is gewoon een hele toegankelijke manier wat ze zingt. Dus ze zingt geen, geen muziek of je denkt van eh, waar zit er één? Helemaal niet. Het is allemaal erg, erg toegankelijk. En ook haar eigen stukken. En dat is, ja, ik, ik kijk er steeds naar uit vanaf vanmiddag. Ja, jij speelt bas, Jean-Louis Jean op, op toetsen, ja. Deborah zang en wie is de drummer? Frits Landersbergen, de man die vorige maand konden wonder op fibrofoon. <laughs> want hij is eigenlijk slagwerker. Ja, ja dat ik eh, Ja, hij is eigenlijk drummer. En uh, nou ja, hij is vaker bij. En uh, ja, ook, ook, ook, op drums is hij jongen waanzinnig. Hij, staat, daar, daar, is hij eigenlijk, voor, eigenlijk voor opgeleid. Hij is in het conservatorium, uh, moet je ook een bijinstrument nemen. Ja. Nou, daar heeft hij toen op zijn 18e fibrofoon van gemaakt. In plaats van, ja, wilde hij Cibivo gaan studeren. Ja, en dat is gruwelijk uit de klauw gelopen. <laughs> maar maar eh, eigenlijk is hij slagwerker. Dus eh, hij doet nu... Eh, en hij is ook, misschien weet je dat ook wel... maar hij is, ehm, je kent de Amerikaanse jazzpianist Monty Alexander natuurlijk wel. Ja. als die in Europa speelt, dan de, de laatste vijf, zes jaar denk ik... is Frits zijn drummer. En een hoop mensen zeggen altijd van... ja, drum, is een goede drummer, maar ik hoor hem liever op telefoon. Ik denk, joh, houd toch op man. Nou, als je, als je door Monty Alexander gevraagd wordt om te drummen... dan kan je drummen hoor. <laughs> dat is wel. <laughs> die kan de hele wereld krijgen. Nee, een eh, eh, feest om, met die jongen te spelen. Het enige wat hem maakt is wel het verschil natuurlijk. Dat, eh, hij is een hele goede drummer. Maar daar zijn het in Nederland natuurlijk al meer van. Meer hele goede drummers in Nederland. Ja. Uh, op, vibrafoon, staat hij gewoon op eenzame hoogte. Mhm. Dus, wat, wat, zijn nou jouw favoriete muzikanten? Ja, ik heb natuurlijk je, eigen kornuiten. Dat, mhm. dat spreekt voor zich. Maar als je nou bijvoorbeeld zou mogen kiezen... om, met een bepaalde drummer te spelen... behalve Frits Landersbergen. Dat vind ik erg moeilijk. Er zijn een een aantal waar ik heel nou, niet, <laughs> Oh, nou ja, niet zo raar. Nee, <laughs> nee hoor, Nee, nee, maar, maar, maar, voor de concerten speel ik op jazzgebied heel graag met jongens als eh, Hans van Oosterhout. Ja. Joost van Schaik. Ja. Eh, Hans van Oosterhout, die, die heb ik eh, volgens mij net gedraaid met, met uh, Toet Stielemans, Summertime. Uh, ja, bij, bij Toets gezeten. Ja, hij komt, hij komt eh, ik speel veel met Hans. Eh, niet in Zandvoort, want hij, je jongen woont echt, echt ver weg. Ja. Maar eh, en hij is ook behoorlijk... Maar dat, ja, hij heeft hij nog meer op Je hebt ook een aantal jonge jongens tegen Gijs Dijkhuizen... die mm -hmm. erg prettig gaan mee te spelen. wat ik erg belangrijk vind is, behalve dat ze goed spelen dat het een beetje aardige mensen zijn. Dat vind ik heel stom, want je hebt dat mee te maken. Nou, voor mij alles. Ik, ja. Ik, dat, ik, ja, ik kom op een leeftijd dat ik dat, ik dat steeds belangrijker ga vinden. Kijk, ik bedoel, dat, dat, dat, dat hoe geloof ik allemaal wel. Het moet gewoon lekker gespeeld worden. mensen moeten wel goed zijn, maar ze moeten ook wel een beetje... Uh, ja, eh, eh, dat, dat, dat, dat, heeft Friesland ook. Kijk, ja, je, had ook een... een er werd ook over gesproken in de zaal. En, en na afloop hoorde ik dat ook. Dat die man ook zo'n leuke manier van presenteren heeft. Zeker. En hij, hij heeft een... Uh, eh, ja, dat is absoluut waar. En, je, je, moet met elkaar door één deur kunnen, weet je wel. Je, je, je hebt, eh, en wat je bij gisteren ook hebt, en dat, dat tekent, vind ik, de goede muzikant. Je komt ook wel eens in situaties terecht dat het allemaal niet zo goed gaat. Ja. Dan is eh, ja, de zangeres niet goed, die is zagrijnig. Of, of, of de barkeeper is een klootzak, weet je <laughs> wat de, of de zaaleigenaar is, is een man die niet aanstaat. Ja. Je hebt allemaal als dingen dat een beetje tegen zit. Dan heb je een bepaalde... Sommige muzikanten gaan dan tegen de clip weet je wel. Die, die gooien kont tegen de clip en die worden zelf zelf ook vervelend. Dat zal je bij, de jongens van nooit meemaken. Die blijven positief. Die zeggen gewoon, nou, de ene keer zie je erbij, de andere keer zie je er tegen. Ja dat soort muzikanten zijn goud waard. Dat, dat je gewoon, eh, ook als het even tegen zit, dat, dat, dat er gewoon, gewoon eh, ja, niets mee te maken. De volgende keer beter, we gaan gewoon lekker spelen. Ja. Nou, vanmiddag wordt het vast ook een hele succesvolle middag. Ja. Eh, zijn er nog veel kaarten beschikbaar? Nou, de voorverkoop gaat goed, moet ik zeggen. Ja. Oh, er zijn nog, mensen kunnen zo komen hoor, want ik denk, ik, ik vrees niet dat het uitverkoop Het is natuurlijk mooi weer, ook mensen zullen wel richting Zandvoort opkomen. Het is niet echt mooi, mooi genoeg om, om je zorgen te maken. <laughs> dat hebben we ook wel eens, want ja. het, is, staat ook best wel wel aardig, fris windje. Ja, maar ja. Eh, ja. ik zou zeggen, maak even lekker die wandeling. Kom naar de krocht of kom naar de krocht en ga naar afloop naar strand. Want dan heb je een hele leuke zondag. Ja, precies. Half drie gaat het beginnen. En wat, wat, wat volgende maand in april, wat, wat komt er dan? volgende maand vind ik echt heel bijzonder. Elk concert is te gek. Ja. Ik bedoel, ben al, al, al, eh, dit, dit, eh, maar volgende maand vind ik echt heel leuk. Want dan hebben we namelijk de, de hele... Ja, echt, die man is, is al een monument binnen Nederland. En als er straks de geschiedenisboeken gaan geschreven worden over Nederland is, dan staat iemand absoluut niet met een eigen hoofdstuk. Dat is Ak van Rooyen. Trompetist. Hij man is inmiddels 85, het is niet te geloven. En hij speelt nog als een god, jongen. ik heb hem laatst ook weer gehoord dat ik denk, maar hoe, wat, wat een zegen dat je op die leeftijd nog, nog zo goed kan blijven. Want je weet dat als je 85 bent, dan is het voor een hoop mensen wel gedaan. Ja. En hoeft niet eens uit te blazen na afloop. <laughs> Nee, precies. Nee. nee, maar die man is, is echt nog van een ongekend niveau. Hij is 85 Ja. Eh, statistisch gezien uh, <laughs> is misschien wel de laatste. laatste daar ga ik niet vanuit uit. Hij is, hij is maar, maar dat, ga je ook weer doen met je vaste begeleider? Nee, dat voor de andere mensen. Want hij, hij, eh, ik speel wel zelf was, dat wel. Maar hij komt dan met Jura Koray Stanik. Ja. Dat is een, eh, een jongen uit, uit, eh, ja, fantastische pianist uit, uit Den Haag. Ja. En eh, op drums zit dan Joost van Schaik. Die is al vaker geweest. Ja. Die noemde ik trouwens net ook als een van mijn favoriete slagwerkers. Ja. En dat wordt wel een concert waar ik hier even mag gaan studeren. Want uh, hij doet geen makkelijk. Nee, maar het is leuk. Het is superleuk. Dus ja. ook daar kijk ik al naar uit. En dat gaat, ze sturen jou de arrangementen op en dan ga je gewoon thuis lekker... Nou, als het nodig is. In principe vraag ik wel een beetje wat hij gaat spelen. Ja. die mensen hebben niet zo, zo en zo, zo, zo zo'n vaste, vaste hoor. Die die, gewoon, maar, hij zal wel een paar favoriete stukken hebben. Ja. dat zullen dan net een paar stukken zijn die ik al een paar jaar niet gespeeld heb. Dat kan natuurlijk. En dan vind ik het wel leuk om het een klein beetje voor te breiden Niet in zijn arrangement. Maar dan, dan, doe ik het bijvoorbeeld van, nou, nee, hij zal stukken spelen van, van DCT moet Maar misschien wel een stuk wat je net eh, draaide. Nou, dan vind ik het leuk om dat even te bekijken. Hij doet het natuurlijk dan weer voorkomen op zijn eigen manier. Maar dat is ook weer, weer, ook weer mijn ervaring dat ik daar wel weer mee in kan meegaan. Dat vind ik ook helemaal leuk. Hè, dat het op die manier gaat. En wat ook alvast bijzonder is, dat is voor mij de terug, zeg ik ook, waar ik maar toch bezig ben. Ja. Ehm, daar komt Maxi Jonata. Ja. Dat is een, een Italiaan. En uh, Frits had weer nog gespeeld op het festival in Los eh, Lausanne uit mijn hoofd. En die belde me gelijk op. Hij zegt, joh, ik heb hier dus straks een verlies, die moet jij boeken. <laughs> okay. <laughs> Nou ja, als, als, als, meester Frits zou zeggen, dan doen we dat. Hè? Ja. Fantastisch. Frits Landersbergen, uh, vanmiddag luisteraars. Erik Timmermans op bas. Eh, drums, uh, dus Frits Landersbergen moet ik zeggen. Want hij gaat, niet, gaat hij ook nog vibrafoon spelen vanmiddag? Weet je niet? Dat hoop ik niet, nee. <laughs> nee, hoor, nee, nee, nee, dat was mooi. Nee, hij drukt alleen Jean-Louis van Dam, die gaat de toetsen beroeren. Nou, dat staat allemaal garant voor een heerlijke, heerlijke muzikale middag. Dat is wel leuk om te vertellen. Jean-Louis is dus, zoals je weet een alleskunstenaar. Je hebt ook gezien dat hij ook een keyboardje meeneemt. En wat alles al heel erg leuk is, is dat, eh, dat is eigenlijk een beetje zo'n running gag geworden. Dat als een van zijn eerste solos doet, dan moest hij altijd met die vibrafoon geluid. En dan uh, met, met, een beetje mazzel vliegen er ook gelijk uh, eh, die drie, drumstokken zijn kant op. Erik, ik ga wat draaien van, van natuurlijk Deborah G. Carter vanmiddag in de krocht in Zandvoort. Ik heb het nummer klaarstaan 1 Misbehaven. En volgens mij doet Frits Landsberger er ook op, eh, op mee. Dat zou heel goed kunnen. Ja. We gaan ervan genieten. Ik dank jou vriendelijk voor eh, eh, het commentaar eventjes.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 So what do I care? All your kisses, I'm waiting for. Mm, you've got to believe me, cause I don't stay. in my life for you. Oh, I don't stay out late. I don't to go. I'm home about eight. Just me and my radio. Oh, and misbehaving, saving my life for you. u heeft al lang gehoord dat, dat eh, dit Deborah G. Carter niet was. Het is heel raar, want het staat wel op de, op de titel. Ze doet misschien ook mee op het album. Eh, en dat, is, eh, dat heeft even het misverstand veroorzaakt. Maar u heeft haar te goed, want ik ga haar nu alsnog voor, voor u draaien. Can Buy Me Love, een Beatle nummer. daar heeft ze kennelijk een aantal stukken van opgenomen. Deborah G. Carter vanmiddag in de krocht in Zandvoort vanaf half drie. Geniet ervan, luisteraars. Hier komt Can't Buy Me love. You ought to know I'll give Rides. Dat was natuurlijk eh, Count Basie met zijn orkest. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Het klokje van gehoorzaamheid zeg ik altijd. En dat betekent dat ik weer afscheid moet nemen voor nu. Sorry, ik heb een zuurtje in mijn mond. Vandaar dat ik eh, misschien een beetje slissend praat nu. Maar dat is niet de bedoeling. Ik wens u een hele fijne zondag. Ga vanmiddag lekker luisteren in de krocht vanaf half drie. Deborah G. Carter, ik zeg het nog maar een keer. En eh, wij gaan eruit met een nummer van George Benson. Just One of Those Things. Nou, het is eh, een van die dingen... Als het zonnetje schijnt in Zandvoort, dan ziet alles er veel vrolijker uit. U kunt vanmiddag een lekkere strandwandeling maken. Maar Erik Timmermans merkte terecht net op. Het is toch een beetje te koud nog om op het strand te zitten. Dus eh, ga lekker van de muziek eh, genieten in de krocht vanmiddag. Just one of those things. Ik neem afscheid van u. Dank u voor het luisteren.